Vier wandelaars werden onwel, maar volgens de marsleider was er niets ernstig aan de hand. Vanwege de warmte gingen deelnemers vanochtend al om drie uur van start. De organisatie van de Vierdaagse zegt dat de starttijd voor morgen niet wordt vervroegd. De verwachting is dat het dan wat koeler is. In de regio Bergen-op-Zoom is volgens de politie een jongerenbende actief die homo's chanteert en afperst. Een slachtoffer heeft aangifte gedaan, maar de politie gaat ervan uit dat er meer zijn. De aangever had via een datingsite contact gelegd met een van de jongeren. Nadat er een afspraak was gemaakt, werd hij bij een geldautomaat gedwongen te pinnen en het geld aan leden van de bende te geven. De politie heeft andere slachtoffers met klem gevraagd zich te melden. In het kader van het onderzoek van gisteren in Bergen-op-Zoom zijn daar huiszoekingen gedaan en goederen in beslag genomen. Er is niemand opgepakt. Mensen die een beroerte hebben gehad die niet het gevolg is van een bloeding mogen eerder weer gaan rijden. Voorheen mochten mensen na zo'n beroerte zes maanden geen autorijden of motorrijden. Minister Eurlings heeft die termijn nu verkort naar twee weken, omdat uit onderzoek is gebleken dat de kans dat iemand een tweede aanval krijgt klein is. Ook voor mensen die zijn getroffen door een TIA is de regeling aangepast.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 got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. He took all the trees and put them in a tree museum. And charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise Listen late last night, I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire.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 Must I? ZFM Zandvoort. You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you find. ZFM Zandvoort.